Op het moment van de explosie waren meer dan 500 mensen in de mijn aan het werk. De meeste konden op tijd wegkomen. 114 mijnwerkers zitten nog vast onder de grond. In Chinese kolenmijnen gebeuren vaak ongelukken vanwege slecht onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. In België zijn gisteravond tientallen jongeren opgepakt na rellen. Allochtone jongeren gooiden in de Brusselse deelgemeente Anderlecht een molotovcocktail naar het gemeentehuis. Ook vernielden ze van alles en gooiden ze stenen naar de politie. jongeren in Brussel zijn kwaad omdat de politie gevangenen zou hebben mishandeld in een gevangenis in de buurt. Op de A16 bij Dordrecht is vannacht een man zwaar gewond geraakt... bij een botsing waarbij twee auto's en twee vrachtwagens betrokken waren. De auto's waren op elkaar gebotst. Een vrachtwagenchauffeur stopte en probeerde het verkeer te waarschuwen. Hij kon niet voorkomen dat een andere vrachtwagen in volle vaart tegen de stilstaande auto's botste. De chauffeur van de truck raakte bekneld in zijn cabine. Zijn toestand is kritiek. De overname van Porsche door concurrent Volkswagen is een stap dichterbij gekomen. De raden van commissarissen van de twee bedrijven hebben daarmee ingestemd. Eerder probeerde Porsche om Volkswagen over te nemen, maar dat mislukte door geldgebrek. Volkswagen heeft al, merken, heeft al merken als Audi, Skoda, Bentley, Seat en Lamborghini. Volkswagen wil nu gaan concurreren met de grootste autobouwer van de wereld, Toyota. De man die een bloedbad aanrichtte op een militaire basis in Texas wordt vandaag door de rechter gehoord. De man was psychiater op de basis Fort Hood. Hij is aangeklaagd voor dertienvoudige moord. De man is neergeschoten door agenten waardoor hij gedeeltelijk verlamd raakte. Daarom gaat de rechter voor het verhoor naar het ziekenhuis. Het weer, af en toe buien.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 Now, don't get me wrong, I'm really not suited. Legal trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong spreading myself around. Zandvoort, op 106.9 FM.